Mark Visser met het NOS-journaal. The International heeft opnieuw kritiek geuit op het gedrag van de anti kadhafi troepen in Libië. Amnesty doet een oproep aan de Libische overgangsraad om schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Volgens de organisatie worden de meeste schendingen gepleegd door aanhangers van Gaddafi, maar maken de strijders van het nieuwe regime zich ook schuldig aan marteling en moord. Intussen ligt de strijd om Beni Walid even stil. De stad is nog altijd in handen van Gaddafi-aanhangers. De anti-Gaddafi-strijders wachten op de NAVO die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. De anti-Gaddafi-strijders melden dat zeven van hun mannen in de buitenwijken van Beni Walid zijn gedood door bewoners die hen in een hinderlaag hadden gelokt. Vluchtelingen uit de Libische stad melden dat de winkels dicht zijn en dat er tekort is aan voedsel. Er is nog altijd geen uitkomst in het overleg over het pensioenakkoord tussen de bonden van de FNV. De voorzitters van alle 19 bonden zijn sinds afgelopen middag twee uur samen. Binnen de vakcentrale liep de onenigheid over het akkoord de laatste weken steeds verder op. FNV-bondgenoten is fel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen, mocht er een meerderheid ermee instemmen. Bank of America schrapt de komende jaren 30.000 banen en dat is ongeveer 10% van het personeelsbestand. Economen hadden rekening gehouden met nog meer ontslagen, namelijk 40.000. Met de inkrimping hoopt de grootste bank van de VS zo'n 5 miljard per jaar te bezuinigen. De aandelen van Bank of America zijn het afgelopen jaar al meer dan de helft in waarde gedaald. Toen besluit het weer. Vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen en een stevige zuidwestenwind. Minima liggen rond de 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond enkele buien. En dan ligt de middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS Show.